Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Defensie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de militair... die gisteren in een ziekenhuis in Maastricht overleed. De man van 20 werd vorige week woensdag... na een militaire oefening bij de luchtmobiele brigade onwel... vermoedelijk door een bloeding in zijn hoofd. Sindsdien werd hij kunstmatig in coma gehouden. De landmacht bekijkt of er een verband is tussen de dood van de militair... en het parcours van de oefening... Op dat parcours krijgen militairen klappen, maar daarbij dragen ze volgens de landmacht wel beschermende kleding. De arbeidsinspectie is ingelicht over het incident, maar wil het medische onderzoek afwachten voordat er inspecteurs naar de militaire basis worden gestuurd. Reizigers vliegen vaker vanaf een regionale luchthaven. Vorig jaar vlogen 3,5 miljoen mensen vanuit Rotterdam, Groningen, Maastricht en Eindhoven. Dat zijn er 600.000 meer dan een jaar eerder. Volgens het CBS heeft het afschaffen van de vliegtax de regionale luchthavens veel goed gedaan. Veel reizigers waren naar buitenlandse regionale luchthavens uitgeweken om die vliegtax te ontlopen. Er wordt volgens het CBS vooral meer gevlogen door prijsvechters. Het kabinet beperkt het maximumsalaris van nieuwe onderwijsbestuurders. Bij nieuwe benoemingen in het mbo en hbo mag het niet hoger zijn dan 194.000 euro. Op universiteiten wordt 217.000 het maximum. Dat is in lijn met de zwaarte van de functies, zegt het kabinet. Inwoners van het Oostenrijkse dorp Halstad zijn verbijsterd dat hun dorp exact wordt nagebouwd in China... Volgens de Oostenrijkse krant Kronen komt er een kopie van het toeristische plaatsje in Guangdong. Het schilderachtige dorp ligt aan een meer en staat op de UNESCO-lijst voor werelderfgoed. Inwoners vrezen dat Chinese toeristen wegblijven uit Halstad zodra de kopie in China klaar is. Het weer, het is eerst nog vrij zonnig. Vanmiddag veel stapelwolken en een paar buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen bewolkt en regen.